Rode rozen, rode rozen, op de tafel voor mijn raam. Rode rozen, rode rozen, op het kaartje staat jouw naam. Rode rozen, rode rozen, stuurde jij van wachten in eenzaamheid. Vandaag kwam opnieuw het grote geluk en dat gaat er nooit meer stuk. Rode rozen, rode rozen op de tafel voor mijn raam. Rode rozen het kaartje staat jouw naam. Rode rozen, rode rozen, stuurde jij me heel onverwacht. Rode rozen, rode rozen, hebben mij rojo